Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De helft van de kiezers is tevreden over de plannen die in het akkoord op hoofdlijnen staan. Tegen onderzoekers van Ipsos INO waren vooral PVV en BBB-stemmers heel enthousiast. Bijvoorbeeld over de asiel- en immigratieplannen. Zo'n vier op de tien kiezers ziet het helemaal niet zitten. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of het allemaal wel gaat lukken. En ze hebben nog een bedenking. Ja, dat mensen verwachten dat het geen stabiel kabinet gaat worden. Dat deze partijen het niet lang met elkaar vol kunnen houden dat ze te veel eh, ruzie maken of dat er onvoldoende chemie is. Een flinke taak dus voor nieuwbakken formateur Richard van Zwol. Hij gaat vanaf vandaag op zoek naar een premier. Ook dat kan veel doen met wat mensen vinden van een nieuw kabinet. De gezelligheid op school lijkt te zijn verbeterd sinds de invoering van het telefoonverbod. Er is bijvoorbeeld minder online pestgedrag tijdens schooltijd. Al kan het offline dan soms weer wat minder goed gaan door ruzie. Volgens deze onderzoeker merken docenten wel dat scholieren wat beter opletten tijdens de les. De vraag is of dat ook echt doorwerkt in betere leerprestaties. Of dat het eh, ook gewoon wat meer rust eh, in de school creëert. En ik denk dat dat ook al heel fijn is. Leerlingen geven zelf aan dat het telefoonverbod wel voor praktische problemen kan zorgen... zoals het niet meer kunnen checken van je rooster of minder bereikbaar zijn voor je ouders. De douane heeft afgelopen weekend een flinke lading cocaïne onderschept in de haven van Vlissingen. Er lag 500 kilo verstopt tussen een partij bananen uit Ecuador die op weg was naar Duitsland. Het OM denkt niet dat het bedrijf dat de bananen hierheen haalde iets met de smokkel te maken heeft. De familie Schumacher krijgt 200.000 euro van een Duits tijdschrift... omdat dat vorig jaar een nep-interview plaatste met Michael Schumacher. Het was een zogenaamd exclusief artikel met de oud-Formule 1-coureur... en kreeg veel aandacht omdat het het eerste interview was... sinds hij ruim tien jaar geleden ernstig gewond raakte bij een ski-ongeluk. Bleek dus nep. In kleine lettertjes stond eronder dat het was verzonnen door AI. En het weer nog. Vanochtend nog wat wolkjes, maar daarna vooral zon. Vanmiddag zijn er wel wat buien, mogelijk ook met onweer. Maar op veel andere plekken blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad nog steeds meer dan een half uur vertraging tussen afrit Averhoorn en Purmerend Zuid. Door werkzaamheden is maar één rijstrook open. A7 Heerenveen-Hoorn tussen Brezandijk en Den Hoever staat het stil over 2 kilometer. A9 Alkmaar-Amsterveen door bergingswerkzaamheden 17 kilometer file. Tussen knoop het Kooimeer en knoop het Rotterpolderplein een uur vertraging. De rechte rijstrook is afgesloten. En ook op de N197 Heemskerk-Beverwijk file bij de A22 3 kilometer.